Lot Lewin met het NOS Journaal. In Cuba is een passagiersvliegtuig na het opstijgen in Havana. Het vliegtuig ligt in een veld en is zwaar beschadigd en verbrand. Getuigen zeggen wel dat ze overlevenden hebben gezien. Die werden afgevoerd met ambulances. Verder is nog niks bekend over de slachtoffers. Er waren ruim 100 mensen aan boord. Het gaat om een Boeing 737 die op weg was naar een stad in het oosten van Cuba. De politie in Texas heeft een leerling van 17 aangehouden... voor de schietpartij op een middelbare school in Santa Fe. Er is nog een tweede verdachte aangehouden. Daar is verder niks over bekend. De schutter opende het vuur in een klaslokaal. Zeker acht mensen werden doodgeschoten... en er is een onbekend aantal gewonden. De meeste slachtoffers zijn scholieren. De politie heeft in en om de school ook nog explosieven gevonden naderhand. De Russische president Poetin is blij dat ex-dubbelspion Skripal uit het ziekenhuis is. Poetin wenste hem een gezond, goede gezondheid toe in een persconferentie. Dat was een reactie op het nieuws eerder vandaag dat Skripal uit het ziekenhuis is ontslagen. Hij en zijn dochter werden eerder dit jaar in Groot-Brittannië vergiftigd met zenuwgas. Zijn dochter mocht eerder al naar huis. Volgens de Britten zit Rusland achter de aanslag. Poetin blijft dat ontkennen. Twee Nederlandse Syriërgangers zijn in Turkije veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. In afwachting van het hoger beroep zijn de twee vrijgelaten uit de gevangenis. Ze mogen het vervolg van de zaak in Nederland afwachten volgens de advocaat. De twee mannen sloten zich een paar jaar geleden aan bij IS en toen ze weer weg wilden werden ze bij de Turkse grens opgepakt. Het weer dan nog, het blijft droog en het koelt vannacht af naar een graad of 8.